Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een nieuwe staking van personeel van Lufthansa, die gisteravond is begonnen, zorgt voor veel overlast. Nog maar 10 tot 20 procent van de vluchten gaat door. Vanochtend waren op Frankfurt Airport, de grootste luchthaven van Duitsland... vrijwel alle vertrekkende vluchten geannuleerd. Tienduizenden mensen kunnen door de staking niet vertrekken. Boze boeren in Griekenland. Een stoet van honderden trekkers is onderweg naar de hoofdstad Athene. De boeren zijn boos over de hoge kosten voor kunstmest, brandstof en elektriciteit. Dat zegt correspondent Thijs Kettenis. Gisteren begonnen ze al te rijden en zich te verzamelen op drie eh, punten rondom de stad. En vanaf daar zullen ze dan vanmiddag in Stoeten, het centrum eh, van de hoofdstad, inrijden hier... om uiteindelijk te demonstreren op het centrale plein voor het parlement. Het gebeurt trouwens wel vaker dat Griekse boeren protesteren, maar zoveel tegelijk is zeldzaam. Het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel moet echt omlaag. Anders wordt het een duur geintje. opvangorganisatie COA moet van de rechter elke dag 15.000 euro betalen... als er meer dan 2000 mensen binnen zijn. Gisteren waren het er nog zo'n 200 meer. En het stinkt in Kaapstad. Volgens Zuid-Afrikaanse media hangt er een vieze rioollucht in de stad. De walmen komen van een aangemeerd schip in de haven... Dat zit vol met koeien. Deze dierenrechtenorganisatie maakt zich zorgen over de dieren. Our concern is obviously not the smell for the for the humans, but for the animals. Can you imagine being that cat, one of the cattle that are inside that lying in their own feces? And there's over approximately 19,000 cattle on board. Volgens haar zijn er zo'n 19.000 koeien aan boord die in hun eigen poep en plas liggen. Als je de stank aan wal ruikt, moet je nagaan hoe erg het aan boord is, zegt ze. De koeienboot wordt gecheckt door de overheid in Kaapstad. Het weer nog, wolken met af en toe zon. Vanmiddag trekt het verder dicht en is er vooral in het westen kans op wat motregen bij 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate.